uur. Nou, dat is een, eh, een bakje ruis. We gaan even zometeen even iemand bellen om eh, daar wat, eh, een, wat aan te doen. En wij gaan verder met muziek hier bij ZFM Zandvoort. We openen het tweede gedeelte van Zandvoort op zondag. Met de Stils, met de stil in Love Song. Rotterdam in beide richtingen bij Berkel en Roderijs 3 kilometer. En dat is ook vanwege werkzaamheden. A20, eh, eh, Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Feyenoord en PSV 0-0, FC Groningen, FC Twente 1-1. En die gelijknamer kwam bij FC Groningen op de naam van Burnett. We volgen ook nog eh, Milaan Milan Sanremo, het schaatsen, sport en lokale informatie en muziek. Nu van Lily Allen. When you first left me, I was one and more. But you were fucking that What'd you do that for? When you first left me, I didn't know what to say. I never been on my own that way. Just sat by myself all day Eh, The Last Time. En daarvoor Lily Allen met eh, Smile. We gaan even Eerder eh, even wat schaatsen. Marije Joling en Diana Valkenburg... die hebben vandaag bij de wereldbekerfinale in Erfurt... zilver en brons veroverd op de laatste drie kilometer van het seizoen. Martina Sablikova en Heather Richardson boekten dagzegers. Joling kwam op de 3000 meter ruim anderhalve seconde tekort... voor haar eerste individuele overwinning in de World Cup. De Drentse klokte 4.05.64, waar Sablikova met 4.04.06... En haar 35e eh, individuele wereldbeker zegeboekte met die tijd. Valkenburg sloot een matig seizoen af met haar eerste podiumplek in de wereldbeker dit jaar. Met 407,85 hield de Nederlandse Claudia Pechstein eh, af van het brons. Klein eh, Carlijn Achterreekte, zo heet ze, en als vijfde. Eén plek voor ploeggenote Karin Kleibeuker. Eh, Jeroen Voorhuis noteerde 4 72 en vond zichzelf terug op de plek 9. De 70 jarige Sablikova was al zeker van de eindzegen in de wereldbeker over de 3000 en 5000 meter. Irene Wust, de enige schaatser die de Tsjechische nog in kon halen in het klassement, is niet naar Erfurt afgereisd. Het is het eh, negende seizoen op rij dat de drievoudige Olympisch kampioene de World Cup op de lange afstanden op haar naam schrijft. Recordhoudster Gunda Niemann was liefst 19 keer de beste in het eindklassement van de wereldbeker. Sablikova maakt ook nog kans op de eindzege in de Grand World Cup. Het eh, klassement over alle afstanden van dit uh, wereldbekerseizoen. De eerste plaats in die rangschikking is goed voor een geldprijs van 20.000 dollar. Joling veroverde haar eh, tweede zilveren plak dit seizoen op de 3 kilometer. Begin december eindigde ze in Berlijn als tweede achter Wust. Valkenburg stond voor de vijfde keer in haar loopbaan op het podium na een 3000 meter. De eindzege op de 500 meter ging naar eh, Noah Kodaira. De Japanse die traint onder Marianne Timmer bij Team Continu had vandaag aan de derde plek in de laatste race genoeg... om de afwezige Sangwali voorbij te gaan in het klassement. Richardson was eh, net als zaterdag de snelste op de korte afstand. De Amerikaanse bleef met uh, 37,77 wederom landgenote Brittany Bow. En zij reed uh, eh, 37,97 voor. En Koidaira die klokte 38,49. Floor van den Brand was met 38,83 de beste Nederlands op de plek 6. En Thijs Joenema eindigde om in 38-94 als achtste. één plek voor ploeggenoten Margot Boer. Dol van de Werf kwam met een tijd van 39-37 niet verder dan de 14e plek. Oenowa was eh, op een eh, zevende plaats de beste Nederlandse in het eindklassement van de Wereldbeker. Epke Zonderland heeft vandaag in eh, de Challenge Cup in Kotbus genoegen moeten nemen met een bronzen medaille op het toestel Brug. Op de rekstok werd de Olympisch kampioen slechts vierde na een val. Zonneland miste de stang na het eh, vluchtelement Koolman en belandde op de mat. Zijn oefening met wel een geslaagde combinatie Casina Kovacs werd door de jury beoordeeld met een score van 14,750. In de kwalificaties was eh, Zonneland vrijdag met een eh, score van 15,775 nog veruit de beste geweest. De winst zondag was voor de Turk Umit Somilklu en de Zwitser Pablo Breger. Beide eh, met 15 rond. De Spanjaard Nestor Abad hield Zonland net van het podium. Op de brug moest Zonland met de score van 15 6 alleen de Oekraïner Oleg Vernyayev en de Colombiaan Josimar Orlando Calvo voor zich dulden. In die finale op was geen hoofdrol voor de Nederlanders. Jeffrey Wammers eindigde met een score van 14,5 als zesde. Bart Durlo met 14,3 achtste. De winst was ook met, eh, op dit toestel van Vernjajev 15,012. Durlo had eh, zaterdag wel brons veroverd op de vloer met een score van 15,075. Alleen de Japanner Genso Shirai en de Duitser Matthias Varig deden het beter. Shirai, de wereldkampioen van 2013 op vloer, was een klasse apart met een score van 16,450. En Varig kwam tot 15,2. Jury van Gelder slaagt er in de ringen niet op het podium te komen. De voormalige wereldkampioen op dit eh, turnonderdeel eindigde in de finale als zesde met een score van 15,275. De Braziliaan Arthur Nabaret Zanetti haalde de hoogste score met 15, 6, 25. Goed, dan gaan we nog even kijken naar, uh, ik denk bijna de ruststanden. Het is uh, nog steeds 0-0 Feyenoord PSV en uh, eh, FC Groningen Twente 1-1. En beide is het inderdaad rust. Nou, dan gaan wij ook even rusten. Even een glas water drinken. Bij ik, ik Anders Hambergen. We zijn Ik ben Winnie van Adel.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 Money eh, Lewis heette de beste man met eh, I Got Bills, I've Got a Pay. En eh, ja, ik moest even een muziekje voor de, de over hem. En daarvoor Michael Bublé, Haven't Met You Yet. We gaan even kijken naar La Primavera, oftewel de 106e editie van de klassieker Milan San Remo. Nou, er zit er een kopgroep van 11 man die eh, zijn vooruit. Martin Chalingli onder andere. Samen met Paulos, Pirazzi, Molano, Kurek, Berar, Perron, Dall'Antonia, Bono, Frapper, Frapporti en Barti. Eh, Barta heet de beste man. De elf hadden na 40 kilometer een marge van bijna 11 minuten. Dat is eh, op dit ogenblik met nog 64 kilometer te gaan... gesprongen naar zo'n 3,5 minuut. En eh, de finish, nou, dat gaan wij niet meemaken, denk ik. De finish van La Primavera. Maar we houden je wel op de hoogte van de ontwikkelingen bij Milan Sanremo. Goed, wij gaan ook even weer wat muziek draaien. Dat doen we met de Cat Empire, Brighter Than Gold. Four steps in the morning, two steps in the day. Three steps in the evening and the darkness is blazing all the angels.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 And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go? singing the song, singing this is a lie. Amy McDonald met eh, This is the Life. En daarvoor Cat Empire met eh, Brighter Than Gold. Inmiddels alweer uh, eh, 9,5 graad hier bij de zendmaster van ZFM. Dus we kunnen wel zeggen van dit is een lekker lenteweertje. Luister naar ZFM, 5 over half 4. En hier zijn de Bronski Beat met Small Town Boy. met uh, Don't Wine voor Bronsgebied met Small Town Boy. Voor Zandvoort en de regio. De eerste fase van het project Entree Zandvoort is begonnen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van de bestrating in de Elsbaggerstraat... vanaf de Zeestraat tot aan de trap van het station... Rode gebakken klinkers vormen de basis van de bestrating... die als een rode loper door gaat lopen tot aan de boulevard... aansluitend op de rode tegels die daar al liggen. Het eh, eerste resultaat is nu zichtbaar in de Elsbaggerstraat. Ook het gebied van de trap tot de Kuinderstraat wordt de komende weken aangepakt. Daaronder vallen ook de parkeerplaatsen rond het station. Die worden heringericht. Doel daarvan is de looplijnen voor voetgangers extra ruimte te geven. Eind april moeten de werkzaamheden rond het station klaar zijn. De gemeente Zandvoort, die het project laat uitvoeren met behulp van subsidie van de provincie Noord-Holland... geeft aan dat de aanpak van het stationsplein over de zomer wordt getild. Dat lijkt niet onverstandig in de toeristenseizoen. Wat wel doorgaat is de afronding van de sloop van het zwembad in het Pellersgebied. De tijdelijke stopzetting kwam door constructieproblemen met de aansluiting van de bestaande overkapping. Zodra die zijn opgelost wordt begonnen aan de tijdelijke inrichting van dit gebied... dat een strandachtig gevoel moet geven, aansluitend op de boulevard. De definitieve inrichting komt pas als eh, bovenbouw bij het zwembad ook weg is. Met NS en ProRail kijkt de gemeente of het mogelijk is... de trap aan de zijkant van het station B te maken. Alleen moet er dan een andere plek voor de fietsenstalling worden gevonden... Ook wordt gekeken of het mogelijk is het spoor in te korten. Dat moet betaald kunnen worden van het geld dat voor het hele project... Entree Zandvoort beschikbaar is gesteld door de provincie Noord-Holland en de gemeente zelf. Op 27, 28 en 29 maart wordt voor de derde keer een Heemsteedse kunstbeurs georganiseerd in Sportplaza Groenendaal. En daar zijn eh, diverse stands te bezoeken van zo'n 50 kunstenaars... die samen een grote diversiteit aan disciplines vertegenwoordigen. hebben maar liefst zes kunstenaars in Zandvoort dit jaar eh, ruim vertegenwoordigd. Dat zijn Ellen Kuil, Elke Zeitsma, Schiller, Frank Warmerdam, Jan van der Bos, Patricia Rai, Maar en Udo Geisler. Dat zijn de plaatsgenoten die op de beurs aanwezig zijn. Voor meer informatie www.heemsteedsekunstbeurs.nl het prachtige en bijzondere natuurgebied Amsterdamse Duinen is onderdeel van Natura 2000. In 2012 hebben de Europese Unie, Life Plus en de provincie Noord-Holland... een financiële bijdrage geleverd aan het project. En hiermee wordt ook de drinkwatervoorziening veiliggesteld... en kan bovendien de bezoeker blijven genieten van een prachtig gevarieerde natuur. Door verzuring, vermesting, verdroging plus de woekerende Amerikaanse vogelkers werd de identiteit van de duinen flink aangetast. Om het gebied weer terug te brengen in de oude natuursituatie met vochtige duinvalleien, struwelen met duindoren en grijze duinen, werd het project Bron voor Natuur gestart. De komende jaren wordt er hard gewerkt met graven en plaggen van grond om de strijd aan te gaan tegen de Amerikaanse vogelkers en om de verruigde duinen te herstellen. Zo zijn in het middenduin 20 poelen gekomen en wordt een extra schaapskudde ingezet om de terugkeer van de verwijderde Amerikaanse vogelkers te voorkomen. Voor belangstellenden van het project wordt er regelmatig eh, met de boswachter een fietsexcursie georganiseerd. En de eerste volgende gratis excursie is eh, op 27 maart. Voor meer informatie en aanmelden voor de excursie kunt u bellen met 020 608 7595.